Hij won er eerder twee bij de Spelen in Salt Lake City. Op dit moment schaatsen de mannen in Vancouver de 5 kilometer. De gemeente rond de Gouwzee bij Monnikendam raadde schaatsen en wandelen op het ijs sterk af. Volgens hen is het ijs erg gevaarlijk geworden vanwege scheuren. Duizenden wandelaars en schaatsers gingen vanmiddag het ijs op. Zeker drie mensen werden na een valpartij met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag heeft de Chinese gemeenschap in Nederland vanavond Chinees nieuwjaar gevierd. Morgen begint het jaar van de tijger. De aftrap van de viering was aan het begin van de avond op het stadhuis. Maar de festiviteiten waren het voor het grootste deel in Chinatown, zoals de Chinese wijk in Den Haag wordt genoemd. Er waren traditionele draken- en leeuwendansen en er werd vuurwerk afgestoken. De levenslange gevangenisstraf voor Metin Kaplan, ook wel de kalif van Keulen genoemd, is vernietigd. Hij kreeg in 2005 levenslang voor hoogverraad, omdat hij van plan was de Turkse seculiere staat omver te werpen. Alleen dat voornemen is volgens het Turkse Hooggerechtshof niet genoeg voor levenslang, melden Turkse media. De oppositiepartijen in Ivoorkust hebben de hulp ingeroepen van het leger. Ze erkennen niet langer het gezag van president Gbagbo. Die besloot vanmiddag om de regering naar huis te sturen en ook de kiescommissie te ontslaan. Gbagbo zegt dat de kiescommissie fraude heeft gepleegd. De ambtstermijn van de president is al vijf jaar geleden verstreken. In de Eredivisie heeft FC Twente met 2-1 gewonnen van Vitesse. Het winnende doelpunt in Arnhem viel in blessuretijd. Ajax won uit met 2-0 van Heerenveen. AZ versloeg thuis Roda JC met 2-0.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 Ja, even kijken, doet hij het weer? Ik weet het niet, ik weet het niet. Het kan een... Eh, maar we, hebben wel eens eerder technisch mankementje gehad. Nou, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar hij doet het niet meer. Hij doet het niet meer? Nee. Hij heeft het opgegeven. Hij doet het niet meer. Uh-oh. Ja, dat kan gebeuren. Maar hij heeft het opgegeven, hij heeft het opgegeven. Nou, dan gaan we even switcheroo. Switchen die flappy stappie. Doet me denken aan Will Smith. Ja. Switcheroo. Wacht even, wacht even. Wacht even, we gaan hem nogmaals proberen, dames en heren. Ja, we gaan het nogmaals proberen. Hier, 1, 2. Hey! Hey. Jason Mraz, Butterflies. En als hij iets zometeen weer doet, sluit dat ding aan pijn.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 You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make make my day. Ja, en hij doet het gewoon godverdomme weer, de kleren ding. Nou, dan vind ik het mooi geweest. Dan gaan we even hier naartoe. Dan ga ik even mijn, eh, mijn co-host en mijn gasten voor vanavond even introduceren. Maar we zetten er even een kort muziekje bij. En dat kleren... Ja, dat dacht ik al. Ah, kijk, daar is die hoor. Lekker, lekker, lekker. Vandaag reeds bij ons aangeschoven. Mijn altijd trouwe collega en familielid. Mike Mafklappert Bule. Goedemorgen. Goeiedag mensen, we zijn er weer. Ja, dames en heren, we zijn weer gezellig hier bij IFM. En ook een broer van mij, ja, ik heb er veel. Jerry van Espelen, dames en heren. dames, Goedendag, Jer. Zeg even hallo. Hallo. Hallo, hey, hallo ja, Kan je je voorstellen als wij een familiereunie hebben, jongen? Och, Fan, dan, hebben, dan moeten wij het patronaat afhuren. Ja. Dat is echt eh, maar, niet goed, lieve schattenboutjes. Wij openen, zoals gewoonlijk, met een van de geweldige. Als ik hem godverdomme weer kan vinden. Ah, ja. Hier is hij. Wij hebben één motto hier bij CFM. Doet hij het nou? Als je hem openzet wel. Wacht ja, hij staat open, maar doet het niet. Even kijken, het geluid doet het. Probeer die andere eens, die andere schuif. Ja, knallen. Nee, doet het ook niet. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Nou, lekker dan. Ja, dames en heren, CFM, niks doet het. Alles moet het doen, maar niks doet het. Wacht, en... nee, nee, nee, wacht even. Wacht even, we gaan nou even... Wat... alle drie die schijvers open? Alle drie openzetten. Alle drie aan. Ja, maar Even kijken, volgens mij is er iets niet aangesloten. Of... Wat hebben uh, nee, hier zit niks over dempen. Oh, gaat goed. Nee, jij doet dat gewoon niet, Mike. Oké, nou ga maar verder. Dan ga ik even onder de tafel kloten zo. Nou. Wat even. Nee, dat is ook niet goed. Laten we dat maar niet meer doen. Nee. Maar ook reeds bij ons aangeschoven. Mohammeds. Nou, gezellig jongens. We zijn er weer gezellig bij hier bij CFM. En ik heb hier reeds voor u weer een muziekje. Kicking like karate kid up in this man. out. summertime is a bummer with no ducats. Honey's not fucking nothing to fill up the blunt with. It's the one time we can just sit on our flat ass, relax with a fat ass chick and do something with it. Without worry, Sunday to Monday we on me. Sit dissolving a problem occurring in tummy once a week, once summer peak. It's high though. Tight flow rope come from drug squeeze, from coke to bud trees get smoked. It's lovely. Other assortments on the corner they love me. Buff City, W E. Cuts on beats and fuck freaks, running with the summer till we putting up the tree. Sunny beach, pumping up banana panorama, banging his bodies at bikini beanies on, I'm grabbing them, unraveling the straps when I bring it back to the cabin. Son, summer sucks without drugs, sluts, and cheese. Cool, cool, cool, street to the public pools when I spot this lovely jewel. sweet cutie, never met her, but yes, she knew me. She said, Ain't you that kid from that rap group? Please, darling, may I have the honors of remaining anonymous for the time being? late? I'll bust the rhyme for you. What's Ooh. the matter? Having a bad day? She looked at me with sad face and began to say to me, Hot summer streets and the pavements are burning. I sit around. I said, You gotta be kidding, baby. Summer's the joint. What you thinking? Trying to smile, but the air is so heavy and dry said. Drop E, possibly when you pop these, it'll ease that. Strange voices are saying, what did they say? Fuck jokes. Things I can't understand. Shit's rough. It's too close for comfort. This heat has got right out of hand. So I grabbed her by the hand, dragged her to the pool, splashed her in, and that's it. Ja, dames en heren, door eerder technisch bankement was ons motto verloren gaan. Maar Mike Bulet... Dank u, dank u. Ja, hij is terug. En rust iets op mijn schouder. Is het echt het nou, motto. Knal. En bral en lal en lul. The girl of your dreams is gotta to be in some bar. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now... Bend Y'all ready for this? Oh god jongens, wat lekker. Ik weet God niet wie het gemaakt heeft, maar het is wel lekker. Ach ja. <laughs> dat zeiden ze bij mij bij de bevalling ook. We weten niet wie hem gemaakt nou, heeft, maar Mike, hij is wel Mike, lekker. Mike, jij hebt hier al een nieuwsbericht gehad. Oh mijn god. Ja, ja. Hij valt onder de noemer van Veteraantje? Ja. Onder andere. Man beschermt tuin met landmijnen. Een 73-jarige Russische man heeft voorwaardelijke gevangenisstraf van 2,5 jaar gekregen. Omdat hij zijn tuin met explosieven beschermde. De zaak, de, de zaak kwam aan het licht nadat zijn buurman gebond was geraakt. Toen een van de mijnen afging. Dat meldden de Russische media. De Rus had de explosieven zelf gemaakt in zijn schuur. Hij had ze gevuld met kruid en zout. In de rechtszaal zei hij dat hij zijn moestuin wilde beschermen omdat zijn oogst constant verdween. De buurman raakte gewond aan zijn lip en ze, hij zegt dat hij niet in de moestuin is geweest. Maar dat de bom vanzelf afging toen hij er langs liep. Vind ik dat wel knap. Stond, stond hij gewoon dan dat vreet uit die moestuin weg, weg te happen gaan met zijn bek, weet je. Dan sta je gewoon explosief te vreten. <laughs> explosief te vreten, ja. Die is wel lekker, hè? Je, weet toch wel, je weet toch wel dat, uh, eh, weet ook weer dat mondspoelspul, dat je op die reclame ziet dat je bek helemaal zo gaat. Nou, dat hoeft dus nu niet meer. Je gaat naar Rusland maar, toe, gaat naar zijn moestuin, je gaat mijnen vreten. Heb je hetzelfde wacht even, nou even, even nog een goeie. Over explosief gesproken. We gaan even door met de nummers en daar gaan we het We gaan, we gaan nog even door over eh, zelfbemestend iets. Nee. Ja. Wil ik dat weten? En terwijl Jan de microfoon zo hebt laten staan... lekker hè jongens. Hij blijft lekker. Jan. ja, dat vind ik wel lekker. Ja. Maar, we zitten we hier natuurlijk in de studio. Jan. Jan. Zit je mij nou weer aan? Ja, nee, kom goed jongen. Jan. Niet <laughs> gewoon ook maar. <laughs> nee, luister even. Ik wil hier even wat zeggen. Ja, we zitten hier dan met een stel figuren. Nou, we gaan lekker nou ook maar. Dan hebben wij hier ook Mo. Ja, hallo. Een voorbeeld voor zijn volk. ja. <laughs> Je hebt nooit last van dit jong. Echt nooit. Nou, behalve als hij misschien een beetje gezopen hebt, dan kan hij een beetje lastig wezen. Maar jij valt meestal ook wel mee. Jij ook. zo. Maar nou, moet jij godverdomme zeggen. Hij het niet. Dames en heren, er sta ik in het dorp na een avondje stappen. En daar staat Mike Bullet tegen een boom. Ik hou van jou. Zonder alcohol. Waar het over Jillis? Jillis? Niet over mij. Over mij. Walstal nou, Jillis, Jillis is er eentje die gewoon die hebben ze laten vallen bij zijn geboorte. Ja, je ziet het. Jij bent uitgegleden in, in de douche die je twee was. Toen ben je maniacaal, maniacaal geworden. En we gaan lekker naar Alkmaar. Ja, ja, ja, ja. Oh zit, oh zit. Of was het dat niet? Ja, la la la la la la la Mooi, mooi, hè? <laughs> Die is lekker, hè? Ja. Maar even over godsdienst gesproken, Chad. Even, hou je even, gedraag je even. heb je dit al in ingenomen, heeft het? Ja. Ik nou, heb een geheimje. Godsdienstwaanzinnige tasert leraar. Ja, ik was wel even lastig. Uh, eh, eh, Jan die heeft vroeger natuurlijk ook zich gevolgd. En zoals Jan het al zei, Jan is soms een beetje gelovig. Af en toe afhankelijk van zijn situatie. Hoe meer die drinkt, hoe meer die gelooft. <laughs> In nomine Patri et Filii et multatuli alcoholi. <laughs> Spiritus Santus. <laughs> dus om even een ehm, lang verhaal van drie uur kort te maken. Jan heeft zijn dansinstructeur onder vuur genomen met een taser. Nadat die in eh, zijn lessen vrouwen had aangeraakt. En dat mag niet. Van het geloof van de gods, goddienstwaanzinnige. De 59-jarige Jan had de zaak goed uh, uitgedokterd. En eh, maakte een afspraak voor privélessen bij de instructeur thuis. Toen hij, hem, toen hij laatste de voordeur opendeed, werd herhaaldelijk in zijn nek geschoten door de 29-jarige brave Jan. 29? Mag ik even, oh, even tussendoor breken? Weet ik maar. Als ik 59 ben... Ja. Dan zie ik er nog verdomd goed uit, zeg. 59 en dan nog zulke billen. <laughs> Ja, lekker hè. Lekker hè. Oh. Dat heb ik niet gezegd. Maar, maar wacht even. Schud de boutjes. Staan ze al op hype staan, hoor. Nike foto's van jou? Alleen de hozen? Ja, dat wel. Dames en heren, op uh, Nightwalk Hives ook, hè? Hoe? Ja? Nee. Ik heb, wel, alleen de foto's van Nou, nou ik ga op de Nightwalk Hives. Jouwe. Mijne. Op mijn hives, dat kunt u via de Nightwalk Hives vinden, staan foto's van Mike Bulet in lederrozen. Met godverdomme tijd ook. Ik heb twee weken op die kutfoto's gewacht. Ja, we moeten er nog steeds even... Moet bij hem zijn, hè? We moeten er nog steeds even eentje doorsturen naar je ex, eh, oude beuk. Ja, die heb ik laatst weer gesproken. Ja, maar nee, nee, niet die. Nee, niet die. Die, andere bedoel ik inderdaad. ik mik ook op... Nee, niet die lopende geven. Ik mik ook op die. Ja, dan heb je alles voor constipatie, jongen. Nou, Thierry zit volgens mij zijn broek te scheiden hier, ook. Zit je vast, Jan. Nou, die had er even last van. Maar schattenboutjes, we gaan even door met een leuk muziekje. Rot jij op, lelijke ah, okay. dat je er bent. Godverdomme. Staan ze er niet buiten? Weet ik niet. En dan gaan we even gezellig. Jan, heb jij met de foto zitten kloten? Ik maak je dood, vent. Ik heb er helemaal godverdomme niet aan zitten kloten. Het moeten de eerste foto's zijn. Waarom staan ze... Ik zie wel een verkrekt hoofd, maar dat is denk ik... Ja, dat is die Michael. Daar kunnen we ook niks aan doen. Gentlemen, can I have your attention, please? I'm sorry, but the police are here. They've asked us to stop the party. Party, party, party. Ja, even een lekker <laughs> stukje Goa Ja, zeker. Dag schattenboutjes, dag kinders. Hey, sodemieter nou is ook nog een <laughs> vuile scheid Italiaan. Ik ram die telefoon zo meteen je ster in, weet je dat? Echt waar. Nokken nou, hè, met mij. Die gaan beginnen. Vuile, vuile, vuile, lelijke Egyptische asbak dat je er bent. Ik weet het wel, joh. Jij laat het ook nog toe, hè? Maar... Schattenboutjes. Ja kippenboutjes. Ja. lekker? Oh, die keek ja, zalig, schat. Echt waar. Die ga ik zien. Eerlijk waar, echt waar. Maar, wat ben je nou aan het nou? Wat gebeurt hier nou weer? Koptelefoon deed ik niet. Nee, deed dit niet? Nee, ik moest hem even er goed indouwen. Kon je het gaatje niet vinden? Ik wel hoor. Heb je wel vaker last van, hè jij? Met jou wel, ja. Voor de rest met anderen niet, dus... Uh... Is dat zo? Dat hoef jij voor dus niet te weten. Nee, <laughs> maar, schattenboutjes, net was er hier al alvast even een mooi gebaar. Oh. Van de heer Boulet. Ja, ik, eh, Heb, ik heb hem voor één keer lief gedragen. Ja, ik heb een vaandelsbroodje eh, van hem gehad. Jij? <laughs> Jij hebt zeker straks zes ogen als ik klaar met je ben. Sean, toppie hè, leuke jongen is het hè. Ja, schouder, schattenboutje. Heerlijk. Kijk, wat ze Dames en heren, we gaan, we gaan nu nog even tot 12 uur hard verder. En dan, in, ja, weet je, ik doe er normaal niet aan mee, maar voor één keer doe ik één bepaald nummertje en dan vind ik het best ook, dan gaan we gewoon knallen. Ik vind het allemaal helemaal mooi. Joepie! Hou dus even je klep daar, oh joh, godverdomme. het klonk pas fout. Mike, ken je hem nog? Ja, ik ken hem wel, ja. Welke is het? Dat mag jij gaan zeggen, want ik heb kippenvel. Godsmack, I Stand Alone. sight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. sleep, sleep. Wat is er zo dramatisch in het kader van dramatica? <laughs> het kader van dramatica? Ja. Het is heel erg hey Cher, maar we kunnen toch heel hard schreeuwen? Verrek de mond hoor, dat komt ook goed. Dames en heren, ik doe er één. Uit mijn geweldige lijst. Uit jouw geweldige lijst. De lijst, de lijst. Voor de heren even een lesje. Ga niet mee in dat... Eh, koopgekte op Valentijnsdag. Geef gewoon dat is je geen koopgekte. Ja, maar ik, ik, wil wat zeggen, maar ik doe het niet. Ja? Ga je slaan. Ja? Ja.